uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een oud-medewerker van Hogeschool Saxion in Enschede... die honderden toetsen stal en doorverkocht... krijgt een taakstraf van 200 uur. De man werkte bij een toetsbureau en speelde de tentamens... voor een paar tientjes door aan twee studenten... vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Iedereen die dat wilde kon op aanvraag een toets kopen. Kostte zo'n 150 euro. En dat ging ongeveer anderhalf jaar lang zo door. Ja, er werden in totaal bijna 400 gestolen toetsen verkocht. De oud-medewerker zei eerder in de rechtbank dat het verkopen van de toetsvragen veel te makkelijk ging... waardoor hij niet nadacht over de gevolgen. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf komt met een zak geld om iets te doen aan het geluk van studenten. De stress en prestatiedruk moeten omlaag. Daar had Arend veel last van. Het ging al niet lekker met hem toen hij aan zijn studie begon. En het werd er niet makkelijker op. Het behalen van een BSA bijvoorbeeld of het behalen van een propenduis... dat gaf gewoon extra druk. Eh, want ik ben natuurlijk met mezelf ook hard bezig om mezelf te ontwikkelen als student. Eh, maar dat je dan ook met ja, zulke externe factoren ook nog in aanraking komt. Ja, dat geeft gewoon extra druk. Minister Dijkgraaf wil nu dat studenten op het mbo, hbo en op de unie zich meer thuis gaan voelen bij hun opleiding. Daar trekt hij elk jaar 15 miljoen euro voor uit. Het is een goed begin, zegt studentenorganisatie ISO, maar er moet wel nog iets met dat geld gebeuren. Denk dan bijvoorbeeld aan informatievoorziening, zodat studenten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar ook echt weten waar ze terecht kunnen met hun problemen. Maar het is ook heel erg belangrijk dat er binnen een instelling wordt gekeken, oké, wat zijn nou de behoeften van deze deze studenten en dat het gesprek actief wordt aangegaan. Arend heeft inmiddels zijn leven weer op de rit. Hij hoopt dat medestudenten sneller weten waar ze terecht kunnen voor hulp. In Schiphol verwacht deze zomer meer reizigers dan vorig jaar. Vrijdag krijgen de eerste leerlingen vakantie en de komende maanden gaan er elke dag gemiddeld 68.000 vakantiegangers door de douane. Vorig jaar waren dat er gemiddeld 54.000 per dag. In de meivakantie van vorig jaar waren er grote problemen. Onder meer door een tekort aan beveiligers. Inmiddels zijn er duizend nieuwe beveiligers aangenomen, waardoor die problemen er dit jaar tot nu toe niet zijn. Heb ik nog het weer voor je. Na een wisselvallig dagje komt er een nog natter avondje aan. Dat begint met veel buien. En in de nacht kan het ook gaan stormen, vooral aan de kust. Morgen begint ook nog onstuimig. Smiddags is het wat vaker droog en kan het zonnetje nog even doorkomen. Het wordt dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Het verkeer tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot heeft ruim een uur vertraging... want er zijn twee rijstroken dicht doordat er puin op de weg ligt. Ook is er een viaduct beschadigd. Omrijden kan via Wormer over de N244... Er staat ook file op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk tussen Markenbinnen Binnen en Krommenie. Vertraging is daar 20 minuten. Het is ook druk op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor de Leidse Rijntunnel. Je doet er 10 minuten langer over daar. En je hebt een kwartiertijdverlies op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 Doordat het personeelstekort bij NS grotendeels is weggewerkt... gaan er in december weer vaker treinen rijden. In de daluren en weekenden rijden er dan weer vier intercities per uur tussen de grote steden. En ook sprinters gaan vaker rijden, meldt NS. Schiphol verwacht deze zomer meer reizigers dan vorig jaar. Dagelijks vertrekken er gemiddeld 68.000 passagiers. Vorig jaar waren dat er per dag gemiddeld 54.000. Een telefoon in de klas zou alleen moeten worden toegestaan bij een medische reden... of als het toestel in de les gebruikt moet worden. Dat adviseert het ministerie van Onderwijs. Komt geen wettelijk verbod op mobieltjes in de klas. Het weer komende nacht en morgenochtend trekt regen over het land. En ook gaat het flink waaien. Aan de kust mogelijk hard tot stormachtig. Morgenmiddag is het weer droger met af en toe zon.